Marie. Ik ben weer op de thuisreis, ik zit op Rijksweg. 3. Anne-Marie, Anne-Marie. En wat zal ik blij zijn, als ik jou weer zie. Mijn eigen Anne-Marie, Anne-Marie. Over een paar dagen, dan ben ik weer bij jou. Anne-Marie, Anne-Marie. En neem je ik op de baan, ik reed van hier naar daar. Naar Griekenland en naar ik weet nog niet meer waar. De laatste kilometers en alles is voorbij. Dan komt er weer een weekend, alleen voor jou en mij. Anne-Marie, Anne-Marie. Ik ben weer op de thuisreis, ik zit op Rijkswijk 3. Anne-Marie, Anne-Marie. En wat zal ik blij zijn als ik jou willen zien met eigen Anne-Marie. over een paar dagen dan ben ik weer bij jou. Anne-Marie. en neem je in mijn armen omdat ik van je hou. Het weekend dat is zo voorbij, mijn truc is dan al klaar. Alweer een verre reis, trotseer ik het gewaar. Die laatste kilometers, ja dan voel ik me fijn. Want er is niets beters dan weer bij jou te zijn. Anne-Marie, Anne-Marie. Ik ben weer op de thuisreis, ik zit op Rijksweg 3. Anne-Marie, Anne-Marie. En wat zal u blij zijn als ik jou weer zie, mijn eigen Anne-Marie, Anne-Marie, Over een paar dagen, dan ben ik weer bij jou. Anne-Marie, Anne-Marie, En neem je in mijn armen, omdat ik van je hou. Anne Marie, Ik ben weer op de thuisreis, ik zit op Anne Marie, Anne Marie, En wat zal ik blij zijn als ik jou weer zie, met eigen Anne Marie, Anne Marie. Over een paar dagen, dan ben ik weer bij jou. Anne Marie, Anne Marie armen, omdat ik van je hou. En neem je in mijn armen, omdat ik van je hou.